Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Een paar honderd mensen hebben in een demonstratie op het Malieveld in Den Haag... de Eerste Kamer opgeroepen tegen de coronawet te stemmen. De Eerste Kamer buigt zich komende week over de wet... die de Tweede Kamer al heeft goedgekeurd. Als de senatoren ook akkoord gaan... kan het kabinet bijvoorbeeld een mondkapjesplicht instellen. De demonstranten op het Malieveld noemden de coronawet... de meest draconische wet ooit. Door een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker 18 mensen omgekomen. Tientallen raakten gewond. Onder de slachtoffers zouden ook schoolkinderen zijn. De explosie was buiten een onderwijscentrum. De aanvaller zou hebben geprobeerd het gebouw in te gaan... maar hij werd door veiligheidsbeambten tegengehouden. De Taliban zeggen niet verantwoordelijk te zijn voor de aanslag. Wie er wel achter de aanval zit is nog onduidelijk. Ajax heeft een nieuw eredivisierecord gevestigd... door in Venlo VVV met 13-0 te verslaan. Nog nooit eerder maakte een club op het hoogste niveau meer dan 12 doelpunten in één wedstrijd. Wilco Kelderman is op de voorlaatste dag van de Giro d'Italia de roze leiderstrui kwijtgeraakt. Hij verloor ruim anderhalve minuut op zijn Australische ploeggenoot Hindley en de Britse etappenwinnaar Hart. Hindley gaat nu aan de leiding, Kelderman staat derde. Morgen is de afsluitende tijdrit van de Giro. Jerry Jeff Walker, de schrijver van het lied Mr. Bojangles, is overleden, 87 jaar oud. Hij leed al langer aan keelkanker. De Amerikaan Walker schreef Mr. Bojangles in de jaren 60. Zijn eigen versie bereikte al de hitlijsten, maar het nummer werd pas echt beroemd toen de Nitty Gritty Dirt Band het nummer opnam. Later volgden er nog versies van Sammy Davis Jr. en Robbie Williams. Het weer de komende uren wordt de bewolking dikker. Vannacht volgt een van het westen uit regen. Het komt niet verder af dan een graad of 13. Morgen eerst grijs en nat, later klaart het van het westen op.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 Daar heb je ongeveer 10 minuten tijdverlies. Komt omdat de A10 West dit weekend dicht is... tussen Amsterdam-Sloterdijk en de Koentunnel. Dat levert ook meer verkeer op op de A10 Zuid. Tussen Amsterdam-Slotermeer en Buitenveldert staat een file van 6 kilometer...